Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende internationale media zeggen dat kredietbeoordelaar Standard Poor's met een waarschuwing komt over de kredietstatus van landen in de eurozone. Met name de landen met een triple-E-status worden genoemd. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland en Luxemburg dreigen die hoogste status te verliezen. Standard Poor's heeft de waarschuwing zelf nog niet op zijn site staan. Als het bedrijf met zo'n waarschuwing komt, heeft een land 90 dagen de tijd om maatregelen te nemen voordat het tot een echte afwaardering komt. In Moskou zijn zeker 300 betogers opgepakt. Ze deden mee aan een spontane demonstratie tegen fraude bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Ze riepen daarbij leuzen tegen premier Poetin. Veiligheidstroepen maakten een einde aan het protest. Onder meer de VS, Frankrijk en Duitsland hebben de Russische regering om opheldering gevraagd over het verloop van de verkiezingen. In Irak zijn bij aanslagen tegen Sjiïtische moslims 21 doden gevallen en 100 mensen gewond geraakt. Doelwit waren Sjiïten die op weg waren naar Kerbala om de dood van imam Hussein te herdenken. Deze kleinzoon van Mohammed sneuvelde in de 7e eeuw bij de slag om Kerbala. Zijn dood was het begin van de splitsing in de islam in een Sjiïtische en Soenitische tak. Soenitische extremisten grijpen de herdenking elk jaar aan om aanslagen te plegen. Dit jaar waren er vijf aanslagen, drie daarvan werden gepleegd in Bagdad. Bestuurslid Jochem Gerrits van de auteursrechtenorganisatie Buma Stemra heeft ontslag genomen. Gerrits was vorige week een opspraak geraakt. In het tv-programma Po News was te horen dat hij zich wilde inzetten voor een claim van componist Melchior Rietveld. Zijn muziek zou illegaal zijn gebruikt voor een reclamespotje en hij was daardoor veel geld misgelopen. In ruil voor zijn bemoeienis eiste Gerrits een derde van de opbrengst van de claim. Buma Stemra laat de zaak onderzoeken. Het weer, vanavond en vannacht buien met hagel, natte sneeuw en lokaal een klap onweer. Vooral in het noorden en westen van het land.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 I'll gather up my past and make some sense at last. and with my hand to everything I planned to fulfill my grand design. See all my stars align. This is the moment, my final turn. Destiny beckon, I never reckon second best.